Ook heeft president Mubarak in Cairo, Suez en Alexandrië een avondklok ingesteld. Hij hoopt dat daarmee een einde komt aan de onrust in zijn land leggen vanmiddag ook de prominente criticus van zijn bewind, Mohammed El Baradei, huisarrest. Omdat hij wilde meelopen met een van de demonstraties in de Egyptische hoofdstad. In alle grote steden wordt massaal geprotesteerd tegen Mubarak. Daarbij is in Suez een dode gevallen. De veiligheidspolitie in Suez en Alexandrië kon de menigte niet aan en trok zich terug. Een verslaggever van CNN spreekt van de slag om Cairo. Door de brand bij Chemiepak is een groot gebied ten noorden van Moerdijk vervuild met aluminium. Het blijkt uit metingen in opdracht van de NOS. In de Alblasserwaard bevat de grond zeker 2,5 keer zoveel aluminium als normaal. In de Hoekse Waard is dat 5 keer zoveel. Als die hoeveelheden aluminium in de voedselketen terechtkomen... kan dat schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zeggen deskundigen. Ze pleiten voor meer onderzoek. Bij chemiepak in Moerdijk lag een ton aluminiumoxide opgeslagen. Bij de brand op 5 januari werd dit door de rook meegevoerd en naar het noorden verspreid. Het RIVM heeft het gebied waar de rook over is getrokken veilig verklaard. Slachtoffers van mosterdgasaanvallen in Irak eisen een schadevergoeding van de Nederlandse zakenman van Anraad. Samen eisen ze bijna 4 ton. De slachtoffers komen allemaal uit Irak. Daar werden ze blijvend invalide door aanvallen met mosterdgas door het leger van Saddam Hussein. Van Anraad had Irak grondstoffen voor dat gas geleverd. Hij zit daarvoor een gevangenisstraf uit van bijna 17 jaar. Het weer. Het blijft droog. Vannacht matige vorst. Morgen verandert er weinig. Opnieuw zonnig en temperatuur rond het vriespunt. Dit was het.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 Wat horen we het eerst, uh, Horen Hoorden we Nio met Closer en daarna hoorde je Angel van Robbie Williams. Heerlijke nummers. Wat hebben we allemaal vandaag, Niels? Eh, we hebben zometeen een eh, interview met de schrijver Kluun. Meteen naar het volgende nummer, als het goed is.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 Eh, als het goed is, hebben we nu Kluun aan de telefoon. Kluun, ben daar? Ja, Kijk. klopt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe maak je het? Ja, weinig te klagen, hè? <laughs> Dus, eh, ja, als je twee pagina's eh, Volkskrant krijgt vandaag NRC en de Matthijs van Nieuwkerk, die, die doet een commercial van, veer, van een kwartier op tv. Ja. Daar valt er weinig te klagen, jongens. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. En nu bij ons, dus? Ja, ook dat. Ja, dat vergeet ik dan nog even. Ja, dat is toch het hoogst haalbare voor een cijfer. <laughs> nou gaat het gebeuren, hè? Ja. Ik onderschat jullie niet, hoor. Een diepste interview. Ja, <laughs> nou, <laughs> wat wil je weten? nou, je hebt een nieuw boek eh, geschreven, genaamd Haantjes. Dat is, eh, geloof ik, afgelopen dinsdag uitgekomen, de 25e. Ja, klopt, ja. Ik heb het boek al. Ja. En het is echt, mag ik één compliment, het is gewoon echt zo lekker weg te lezen. Ja, dat was de bedoeling ook van dit boek. Echt eh, gewoon een, eh, een heel lekker, licht leesbaar boek eh, waar je gewoon lol aan hebt, een paar uur. Ja. En verder geen moeilijk gedoe, gewoon lekker lezen. En, ja, geen moeilijke woorden, heerlijk. Nee, <laughs> ja. En, en, dan heb ik zeg dan nog dyslexie, dus ik, ik lees heel langzaam. Maar in dit boek echt het bijzonder. Echt geweldig. Nou, dankjewel. Dankjewel, daar doe ik het voor. misschien kun je zelf een beetje vertellen waar het, waar het boek over gaat? Ja, het gaat over uh, eh, speelt zich af in 1998 in Amsterdam, toen het eh, eigenlijk de stad op zijn hoogtepunt was. het, eh, mhm. was dan nog allemaal niet, niet, niet vertrut. En, het veertje was goed, iedereen verdiende geld, er was geen crisis. Mhm. En ehm, je kon, er was nog geen homogeweld. en daar, in, die, in dat jaar spelen de gay games in Amsterdam. En rond die gay games krijgen twee heteroseksuele jongens die krijgen een, een, eh, ehm, eh, een idee binnen bij hun bureau. En dat idee dat gaan ze vervolgens... Eh, ze denken, nou, nou gaan we de wereld veroveren. En dat heeft met, een, met allerlei petjes en vlaggen en mhm. prularia. Maar dat loopt toch allemaal wat anders dan ze gehoopt hadden. En vervolgens wordt het een enorme zeepert Ja, want ze, ze hebben, ik geloof meer dan 100.000 of zoiets, las ik, hebben ze uitgegeven. ja. maar eigenlijk het plan was dat ze 20.000 zouden uitgeven. Ja. Ja, zoiets. En dan, eh, maar daar, zelfs dat was nog wat te veel geweest hoor. Maar dat geld gaan ze in ieder geval nooit terugverdienen. En dat wordt in het boek eh, beschreven, hoe, ehm, hoe die jongens eh, tot, tot briljante idee zijn gekomen en hoe dat briljante idee ehm, een enorme, een debakel wordt. Ja, maar je zou zeggen als je het boek leest en er is wel een markt voor, zou ik denken. Ik heb zelf marketing en sales gestudeerd. Mhm. Dus dat, het, klopt echt. Dat, dat dachten zij ook, ja. <laughs> maar ze maken behoorlijk wat fouten. Ze kopen veel te veel in, eh, veel te veel verschillende producten. En, uh, nou ja, goed, de rest moet je, maar, moet je maar lezen. Maar het is in ieder geval, je zit met, als het goed is als lezer, met, dus, met, met, met kromgetrokken tenen zit je te, te lezen hoe wat ze allemaal doen. En, en nou, dat, dat geeft wel een lollig geheel. Ja, en het is... Voor de lezer. Het is weer, voor mij wel weer dezelfde personage als in Komt de Vrouw bij de dokter Stijn, toch? en Frank komen er weer in terug. En ook Carmen komt erin terug. Ze speelt eigenlijk voor de vrouw bij de dokter. En uh, over de vrouw bij de dokter is natuurlijk een ongelooflijk succes, succes met mhm. het boek, de film. Ja, klopt. Behoorlijk. Toen ik dit las, dit boek, toen dacht ik, of toen maak ik zo'n plaatje in mijn hoofd dat dit ook zomaar een film zou kunnen worden. Ja, dat, dat, het is inderdaad wel een filmisch eh, geheel en eh, dat zou zomaar eens kunnen. En, ehm, nou ja, we, we, we zullen het afwachten. Maar ik, eh, ik heb wel een idee dat het, eh, dat het zich leent voor een leuke film, ja. Ja, het zou echt, ik denk echt een hele goede film worden. Want als, als je het al gewoon leest, dan heb je al zo'n beeld in je hoofd. En dat beeld, dat, dat, dat hou je gewoon het gedurende het hele boek. Er zit ook geen één moment in waar je, waar je denkt, maar waar je bij gaat vervelen. Nee, dat was het idee. Dat was de bedoeling. Dankjewel. Alsjeblieft. Ehm, <laughs> een rare vraag misschien, maar vliegt dit boek nou al over de toonbank? Ja, de eerste druk is eh, van 80.000 stukjes nu al uitverkocht. Zo. En ehm, eh, ja, dus het gaat heel erg hard. Eh, ehm, je, kunt hem in het wit en het roze krijgen. Dus de mensen te kiezen <laughs> wat het best bij je haar past of zo, weet ik veel. Ik heb de roze eh, versie. kijk, je hebt de roze. Je hebt hem, past het best bij je haar of bij je, je interieur? <laughs> best bij mijn moeders interieur, denk ik. <laughs> Oké. <laughs> nou ja, maar dat is natuurlijk gewoon een, verder, een geintje met dat eh, wit en roze. Maar dat, eh, ja, het, loopt heel goed en mensen zijn er blij mee en eh, lachen veel. Nou, dat wilde, wilde ik. Is bij dat witte boek ook die vlag zeg maar, aan, aan de binnenkant van het boek? Is er dan ook wit, wit, blauw? Nee, dat zo, is inderdaad die vlag aan de binnenkant. Het is ook gewoon roze en blauw bij, dat witte boek? Yep, ja. Ja. ja. um, <laughs> Komt een vrouw bij de dokter, die film, ja, dat was op uw eigen leven gebaseerd. Dit boek gaat over een marketingbureau. Gedeeltelijk, Nou, het gaat over een marketingbureau, ja. En nou wil toeval dat u daar ook heeft gewerkt, of een eigen marketingbureau heeft gehad zelfs. Ja. Dus is het daar ook wel weer, weer, weer een beetje op geïnspireerd? Niet helemaal, maar... Het, ehm, het idee van die, eh, van die vlaggen, dat is ook inderdaad ooit eh, ons idee geweest. En eh, ook wij hebben daar niet echt heel veel aan verdiend. Dat is een understatement. Oké, dat wist ik niet. Maar het is op zich wel, ja. Misschien is, dat ook makkelijker schrijven? Als je, als je het zelf mee hebt gemaakt? Nou, eh, voor mij wel. Want ik, vind het leuk om eh, te schrijven op eigen ervaringen. Eh, maar ik verzin er wel een heleboel bij. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik het leukste. Ja, want um, wat ik al zeg, komt de vrouw bij de dokter was ook niet helemaal wat Het was niet helemaal uw leven, maar er zijn ook bepaalde parallellen ja, in het boek. Klopt. En ja. Is, wat ik me ook afvraag. Met dit boek ook wat ik me ook afvraag, ehm, de film. Heeft is het nou precies eh, het gelijk aan het boek? Of zijn er altijd wat dingen die er worden veranderd? Nee, nee, nee. Er worden wel behoorlijk wat dingen veranderd. Het is echt een bewerking van het boek. Niet, uh, zit ze eh, zeker niet op één lijn. Nee, maar wel de belangrijke dingen, die wel. Maar het is uiteindelijk een keuze van de regisseur dat hij hier wel en niet in opneemt. En dat, dat, dat vind ik ook hartstikke leuk en goed. En u zelf heeft daar dan ook ja, enige macht bij? Als ze iets willen veranderen, moeten ze eerst toestemming vragen bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee, dat niet. Dat niet. Ik moet wel het, eh, nee, er wordt eens een scenario gemaakt en het scenario heb ik goedgekeurd. En ehm, daarna dan, eh, dan mogen ze hun gang gaan en eh, mogen ze doen wat ze willen. En dat, zo hoort het ook. In, je kan geen twee kapiteins op een schip hebben. Nou zag ik u inderdaad bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Door. Mhm. Een heel leuk gesprek ook. Maar hoe is Matthijs van Nieuwkerk in het echt? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Eh, wel, gewoon. <laughs> Een aardige man. Wel, eh eh, ja, god, wat kan ik ervan zeggen? Een, eh, een eh, aardige en goed, lachse, man. Praat hij ook zo snel als op tv, in het echt? iets minder snel. Kijk, iets minder dat is wel beter. Anders versta je ja. <laughs> Hey, ik moet ervan door, jongens. Het spijt ja. mij. Ik heb een, uh, want het is heel erg druk met alle interviews en dingen. Maar Super druk. het wel leuk om even gesproken te hebben. Zet hem even. Mogen wij heel erg bedanken voor het interview? Dat mag. En dan zie ik jullie wellicht eh, weer horen we elkaar bij een volgend boek. Inderdaad. is goed. En een fijn weekend. Fijn weekend nog, hè? Dankjewel. Tot ziens. Dag. Ja, dat was Kluun de schrijver. Hij heeft eh, net een nieuw boek uitgebracht, Haantjes. Ik zou zeggen kopen, maar ik heb hem zelf ook gelezen. Niels, wat vind jij van boeken? Van boeken? Ja, ik ben meer van de, van de, ja, de actieboeken, zeg maar. Eh, actieboeken. CSI en... Uh, CSI. Dat soort boeken, zeg maar. Ik, zeg maar niks over CSI. Nee. Nee, is niet zo slim. Ik vind het een hele leuke serie, maar niet voor mij. Nee. Zullen we naar nou het volgende nummer gaan? Ik, ik kijk die serie niet, maar nee? ik, lees, eh, ik heb wel op vakanties een boek gelezen, maar ik vind het wel leuk. Maar wat kijk je de serie dan niet? Ja, weet ik niet eigenlijk. Maar dat komt, de boek vond ik leuk omdat het zeg maar meerdere verhalen door mhm. elkaar liepen. In het begin, dus elk hoofdstuk was, was, ging weer verder op het, mhm. op het verhaal. Ja. Dus liepen zeg maar drie verhalen op elkaar. En op een gegeven moment kan dat alle drie samen, zeg maar. Tot de moord. Dader, ding. Nederland waren drie moorden. Mhm. En het kwam allemaal, paste het in elkaar aan het eind, zeg maar. Dus de drie hoofdstukken werden er één, zeg maar. Ja. Dus het was wel mooi. <laughs> een leuk boek. Ik ga hem ook lezen. Ja. Als ik er tijd voor heb. Is goed. Ik heb er geen tijd voor. Gaan we nu verder naar het volgende nummer.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 Te Amo van Rihanna. En voor de eh, Raccoon met Love You More. En dan eh, is het tijd voor een nieuw programma onderdeel. <laughs> Eindelijk weer. Hé Niels? Ja, zeker. Ja. Ehm, ik zal het even kort uitleggen. Het is eh, zo. Aangezien wij elke vrijdag op de radio zijn. Is ons idee om elke vrijdag nog heel even terug te blikken op, het, op de week hiervoor. En dat doen we aan de hand van nieuwsfragmenten. Ja, wat er deze week is eh, gebeurd aan, aan nieuws, zeg maar. Maar niet het grote nieuws. Niet het grote nieuws. Het is gewoon, dat is al te veel op tv. Dus eh, de kleine grappige dingen. En uh, daar gaan we dan nu bij beginnen. We beginnen met over chipkaart in Zuid-Holland. strippenkaart? Ja. ja, maar het heeft te maken met over chipkaart Oké. Want de OV-chipkaart is gekraakt. Dus iedereen kan nu tot 150 euro gewoon gratis in je computer invullen. En krijg je 150 euro op je chipkaart. Wist je niet, hè? Nee. Had het even eerder gezegd, dan heb ik het nog even gedaan. Ja, maar het is, het is, nog, het pas net, is het. Er. En eh, ja, de strippenkaart die gaat in Zuid-Holland, de buurprovincie, gaat er binnenkort uit. Sterker nog, die zou er vandaag uitgaan. Alleen, volgens mij is dat eh, een maand uitgesteld. Laat even luisteren. <laughs> Het was de bedoeling dat de strippenkaart volgende week donderdag zou plaatsmaken voor de OV-chipkaart. Maar dat wordt een paar weken later. De minister voert hiermee een motie uit van de Tweede Kamer... Die wil dat het kabinet binnen een maand verslag uitbrengt over de risico's op fraude met de OV-chipkaart. Dat zal ik natuurlijk eh, gaan doen. Eh, en ja, het is jammer dat daarvoor die strippenkaart aangehouden moest eh, worden voor een maand. ik zal met de provincie, met Zuid-Holland en met Haaglanden in gesprek gaan over wat dat voor hen betekent. en dan voorbereiden om toch over korte tijd dan wel alsnog die strippenkaart af te schaffen. Ja. Afgelopen dagen bleek dat de OV-chipkaart makkelijk te manipuleren is en dat die fraude niet wordt opgemerkt. Ja, dus eh, zoals je hoort, eh, de strippenkaart blijft nog even in Zuid-Holland. Eh, bijvoorbeeld, jij moet altijd naar Zuid-Holland, toch? Daar zit je school? Nee, Noord-Holland is nog. Nog net Noord-Holland? Ja. Dan heb je Marcel. Maar het betekent dus, dus dat je nog steeds een, ja, een strippenkaart kan hebben als je in Zuid-Holland woont. Maar stukken van Noord-Holland kan het ook niet meer. Amsterdam? Amsterdam kan het al niet meer. En wat nog meer? Daar, daar kan je alleen met overchipkaart of je moet een kaartje kopen van 4 euro. Maakt niet uit waar je heen gaat. Ken jij LinkedIn? Nee. Dat is eh, een soort van, uh, ja, soort van huis. Alleen dan meer voor zakelijkheid. Oh ja, ja, dat ken ik wel. LinkedIn heeft meer dan 90 miljoen leden wereldwijd. De site verdient geld met advertenties en diensten voor werkgevers die personeel zoeken. Om uit te breiden wil het bedrijf nu geld op de beurs ophalen. Nederland heeft relatief gezien de meeste LinkedIn-profielen. Eén op de vier mensen binnen de beroepsbevolking heeft er één. Het schijnt dus ook dat huis en eh, Facebook en dat soort bedrijven... Nou, huis, denk ik niet, want die is van de Telegraaf Media Groep. Maar dat Facebook en dat soort bedrijven gaan allemaal naar de beurs nu. Ja. En ze zijn bang, dat, dat weet ik dan weer, toevallig dat er een tweede internetbubbel komt. En om dat even wat makkelijker te maken, een internetbubbel betekent dat eigenlijk wat koop je als je, wat koop je als je LinkedIn, als je een aandeel LinkedIn koopt? Weet ik niet. Dan koop je niks. Nee. En hoe meer dat waard wordt, het wordt waarschijnlijk heel veel waard bij Facebook. Ja. En hoe meer dat waard wordt, hoe groter je niks koopt, hoeveel meer, meer mensen je niks koopt. En als het opeens heel hoog is, dan denken heel veel mensen, oh leuk, nou dan ga ik nu mijn aandelen weer eh, omruilen. Ja. En dan... Uh, stort het weer helemaal in. Ja, en ja, triest nieuws eigenlijk. Mandela die was opgenomen in het ziekenhuis. Laat even horen. There is no need for us to panic. There is no need for us to uh, fear for Madiba's health. He is in good hands. He recently developed an acute respiratory infection for which he received treatment and has responded very well. He is stable, but will be monitored closely. Volgens de artsen mag de 92-jarige Mandela naar huis. En daar zal zijn behandeling worden voortgezet. Nelson Mandela. Ja, het gaat dus goed met hem. Hij is stabiel. Maar eh, ze houden hem wel in de gaten, want ja... Hij is oud, hè? Een oude, eh, oude man. Ja, eh, heb je hem week WK nog gezien? Ja. Toen kwam hij bij de finale kwam hij staan om eventjes in een golfkarretje binnenrijden. Ja. Hij niet, maar iemand die voor hem reed. Ja. Maar voor mij, mij blijft het niet lang meer zo goed. Want hij, ja, hij is al oud. Ja, hij wordt oud. Het is echt een voorvechter voor, ja, hoe zeg je dat netjes? Voor de wat meer getinte mensen. Ja. ja. Laten wij gaan luisteren naar eh, een andere hele goede zanger. Hij was laatst bij The Voice.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 Dank je. Jij, nee, niet jij. Oh, die drummer. <laughs> die drummer is echt een leuke vent, oké. Zeker. Gaan we Hoi. zo meteen naar het nieuws. Hoi. Gaan we eerst nog een eh, hallo, hallo eh, liedje draaien. Hey. Van Martin Solvek en uh, eh, Dragonet. Hey. Dus, hier komt hij. Hoi. Hello. oh, hallo. Oh, komt ie. Doe ik hem aan?